9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De man die gisteren elf mensen doodschoot in een synagoge in Pittsburgh... wordt onder meer aangeklaagd voor moord. De 46-jarige dader is na een schotenwisseling door de politie gearresteerd. Volgens Amerikaanse media is hij een verklaard antisemiet... die zich bijvoorbeeld op sociale media extreem negatief over Joden uitliet. In de Verenigde Staten hangt vandaag bij overheidsgebouwen de vlag halfstok. De zomertijd is weer voorbij, vannacht is de klok een uur teruggezet. Onlangs laaide in Europa de discussie op over de voor- en nadelen van zomer- en wintertijd... en het twee keer per jaar verzetten van de klok. Volgend jaar verandert er in ieder geval nog niets... en wordt de klok eind maart weer vooruitgezet, zodat het s'avonds langer licht is. In de helikopter die gisteravond bij het stadion van Leicester City is neergestort... zat ook de Thaise eigenaar van de voetbalclub uit de Premier League. Een bron van de familie heeft dat gezegd tegen de BBC. Meteen na de crash was een grote vuurbal te zien. Het is niet duidelijk wie er nog meer aan boord waren. Over het lot van de inzittenden is officieel nog niets bekendgemaakt. De staking van de bagageafhandelaars op Brussels Airport gaat ook vanochtend verder. Vakbonden en de directie van het bedrijf Avia Partner zijn gisteren na nieuw overleg zonder akkoord uit elkaar gegaan, melden Belgische media. Om tien uur wordt er verder gepraat. Volgens de actievoerders is er sprake van structurele onderbezetting en slecht materieel en onveilige werkomstandigheden. Door de staking zijn de afgelopen dagen honderden vluchten geschrapt. Bij een aanslag op VN-vredestroepen in Mali zijn zeker twee blauwhelmen gedood... en een aantal anderen gewond geraakt, meldt de VN-missie. De blauwhelmen werden op een basis bij Timbuktu verrast... door zwaar bewapende strijders. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Zeker is dat het geen Nederlandse militairen zijn. Die zitten ergens anders in Mali.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 De Unperson String Band wandelt in de regen. Ook tijdens dit tweede uur wens ik je weer veel luisterplezier. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Till I Gain Control Again. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Als je een fan bent van country-legendes als George Jones, Waylon Jennings, Johnny Cash enzovoort, dan hoef je niet verder te zoeken. James Carothers is jouw man. Hij heeft de stem, hij heeft de look, hij heeft de brani, en hij heeft het muzikaal vakmanschap samen met zijn muzikanten. I saw those blue lights flashing over my left shoulder. He walked right up and said, Get off that riding mower. I said, Sir, let me explain before you put me in the tank. She took my keys away, and now she won't drive me to drink. I need a honky tonk song, a cold, cold beer, a hardwood floor, a smoky atmosphere, a pocket full of change. Show me much compassion when I tried to walk that line. As he put those handcuffs on me, I said, give me one more try. He never even cracked a smile when he threw me in the car. I said, sir, if you don't mind, oh, would you drop me off at a bar?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 De eerste, Ain't That Lonely Yet, hoorden we al in het eerste uur. De twee zelfgeschreven songs A Thousand Miles From Nowhere en Fast As You gaan we nu beluisteren. We schrijven 1993. Ze brak in 2017 door in Amerika met haar debuutalbum Please Be Mine. Het album kreeg lovende kritieken, waarin met name de rokerige lome vocalen en de tergende teksten genoemd werden. Nu zijn we een jaar verder en toe aan het tweede album van de 27-jarige zangeres die vanuit Austin, Texas muziek maakt. First Flower, met daarop Next to Me, is inmiddels uit, waarop de songs vooral gaan over vriendschappen, familie en Molly's angstaanvallen. Een nog persoonlijker album dat je direct bij de strot grijpt. just wanna do wordt omschreven als een mix van country, pop, blues en rock. We gaan luisteren hoe zij het ervan afbrengt met Rodney Crowell's Till I Gain Control Again. De cover van deze week. you see. music. Listen to my new single, Never Again. It may come as a surprise just had to see. here we go and here comes never again. I admit things were good dear for a while. Then your restless heart started looking for something new. I got cut up in the years that seemed so happy. hard to keep from losing you. It may come as a surprise since you left. I dried my eyes, made it precious coat. And then he moved on, riding on the winter deer. And I was left crying Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Don Gibson werd geboren in 1928. Hij was songwriter en zanger. Don schreef grote hits zoals All Lonesome Me en I Can't Stop Loving You. Hij is opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 1973 in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Gibson zei zelf dat hij zichzelf eerder beschouwde als een songwriter die zong dan als zanger die ook liedjes schreef. Just One Time stamt uit 1960. In de jaren 60 genoot hij zijn grootste bekendheid. If I could see you just one time Oh, how it eased my troubled mind If I could hold you just one time and then pretend that you're still mine. Lips that used to thrill me so, they now thrill someone else I know. Gone is the love that once was mine. Wish I could see you just one time. Oh, oh, oh, oh I miss you so. Oh, I need you so. I, you this heart of mine. If I could see you I could relive just one time. Turn back the pages, and there I'd find that same old love that once was mine. Wish I could see you just one time. Oh, oh, oh, oh I miss you so I, give this heart of mine. If I could see you just one time. In de jaren 60 moest Don Gibson wel afrekenen met drugs- en drankproblemen. Maar hij overwon die problemen en in de jaren 70 maakte hij een comeback met een aantal hits voor Hickory Records. Waaronder ook een aantal duetten met Sue Thompson, je weet wel, de zangeres van Norman. In 2001 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Hij overleed in 2003 en is begraven in zijn geboorteplaats Shelby. Met House the World Treating You and It Makes No Difference Now nemen we gepast afscheid van Don Gibson. I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for the world treating you? Every sweet thing that mattered has been broken in two. All my dreams have been shattered. How's the world treating you? naar info at crossroadsmusic.nl I can't believe we're through. I don't blame myself, and I'm sure I can't blame you. There was something had to happen. It happened somehow. I don't. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De Amerikaanse zangeres Lexi Sims heeft haar album A Love That Never Dies... met daarop de song Gatlinburg in eigen beheer uitgebracht. remember Crossroads, de Haan. De voor mij totaal onbekende Larry Morgan vertolkt Red Roses. Ik vond de song op een pas uitgebracht verzamelalbum. Wat mij betreft de moeite waard om gedraaid te worden. voor de top. Mijn eigen tiptoppers zullen de top wel nooit halen, maar eigen tips moet ook kunnen. Misschien is Billy Currington wel blij met het feit dat ik Bring It On overdraai. Datzelfde doe ik met Down to the Honky Tonk van Jake Owen. Oh Baby, I can't stop thinking about last night. Still taste your kiss, still taste the wine. Trying to turn this 10 minute drive to five. Oh, I've been daydreaming about you all day long. Radio's been playing all our songs. Just read your message on my phone. It's turning me on when you say you need me and you just got. down deep, catching your groove. I'm about to bring it on over. I know that key's under the mat, so girl, just stay right where you at. Be right beside you, just like that. I want you so bad. Girl, let's pick up where we left off. A little more love, a lot less talk. About to hear my footsteps down your hall. Hang on. When you say you sailing. I got a driveway that needs paving. I got a boat with a two stroke, a couple guaranteed to make you laugh jokes. I got friends in low places. Yeah, life is what you make it. I might not end up in the Hall of Fame with a star on a sidewalk with my name or a statue in my home after me. It might not go down in history, but I'll go down to the honky tonk. have got a girl named Sheila. She goes batshit on tequila. Got a job that gets the job done. I got a loan at the bank. It's a big one. The only place you might see my name is on a wall for a good time call. I'm a local legend on a Friday night in a Pabst Blue Ribbon neon light. I might not end up in the Hall of Fame with a star on the sidewalk with my name or a statue in my honky I go down. To the honky tonk, I go down. I go down to the honky tonk. I go down to the honky tonk, I go down. To the honky tonk, I go down. I go down to the honky tonk. I might not end up in the Hall of Fame with a star. might not go down in history, but I'll go down to the honky tonk. I go down to the honky tonk. I go down to the honky tonk. I go down. I go down to the honky tonk. I go down to the honky tonk. I go down. to the honky tonk. I go down, I go down to the honky tonk. Des, Diane en Defiled X kwam met de hulp van oude vriend John Randall tot stand, zo'n twee weken na de dood van Guy Clark. Een soort van begrafenisode aan de invloedrijke Texaanse songsmith, die eerder samenwerkte met Bowen. De droefheid wordt verdrongen door herinneringen aan betere tijden. the music was sad. Widows all dressed in black, and we sang. Told stories all about the good old days. There were hugs to give and a few more tears to cry. Then we closed the lid of a butter knife on a plate. Check your tablecloth and I'll fly away. Keeping before you go. Ik houd te veel van je afscheid te nemen, zingt Vanessa Born.